Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Het voorstel van Rusland om onafhankelijke experts nieuw onderzoek te laten doen naar de gifgasaanval op oudspion Skripal is met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Op verzoek van Rusland was er vandaag in Den Haag een speciaal overleg over de gifgasaanslag. Ruslands verzoek om samen de aanval te onderzoeken werd door de Britse vertegenwoordiger als pervers van de hand gewezen. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat volgende week getuigen voor het Amerikaanse congres over alle zorgen rond privacy. Dat meldt de Commissie voor Digitale Handel en Consumentenbescherming. Zuckerberg moet voor het congres verantwoording afleggen over het privacy-schandaal rond Cambridge Analytica. In maart werd bekend dat dat bedrijf de persoonlijke gegevens van miljoenen Amerikaanse Facebook-gebruikers had gebruikt om kiezers in de VS te benaderen met advertenties. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de mishandeling van twee mannen in Dordrecht afgelopen weekend. Het is een jongen van 16 uit die stad. Twee dagen geleden werd al een jongen van 14 opgepakt. De twee slachtoffers hadden afzonderlijk van elkaar een date in Dordrecht via de homo-app Grindr. Op de afgesproken ontmoetingsplek werden ze vervolgens opgewacht door een groep jongens. Een van de slachtoffers werd mishandeld en raakte licht gewond. De ander kon op tijd wegkomen. Minister Bruins gaat met zorgverzekeraars om de tafel om te praten over hun investeringen in de farmaceutische industrie. Volgens de Volkskrant investeren onder meer CZ, Zilveren Kruis en Mensis miljoenen in bedrijven die onder vuur liggen omdat ze voor sommige medicijnen een paar ton per patiënt per jaar vragen. Minister Bruins wil kijken of het lukt om de prijs van medicijnen naar beneden te krijgen. Ook de oppositie wil opheldering over de investeringen van de zorgverzekeraars. Het weer. Er trekken stevige buien over het land. Sommige met onweer, hagel en windstoten. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Morgen draait de wind en wordt het een stuk kouder. Een graad of 9. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files nemen nu snel af. Er staan er nog twee die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg, 6 kilometer file.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 Een programma vol met heerlijke love songs. Rustige nummers allemaal. En u mag verzoekjes doen. Surf naar mijn eh, Facebookpagina. En uh, nou, daar staat een aankondiging van dit programma. En daar kan je onder gewoon de verzoekjes indienen als je wil. Ik heb er zin in. Het is woensdagavond de 4 april alweer, luisteraars. En eh, tijd voor rustige muziek. Ik begin met een hele mooie van Eva Cassidy. En die neemt mijn adem gewoon weg. You Take My Breath Away. Sometimes it amazes me how strong the power you just that you take. Your beauty's there. prachtig nummer vind ik zelf. Eh, Eva die was dat met You Take My Breath Away. Angel of Mine, Frank Duval. muzikaal verwennen bij ZFM Zandvoort. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart. just to feel, just to feel. beg and steal. He would beg and steal. Just to feel. Yes, just die eh, draaien ik speciaal. Het was natuurlijk Elvis Presley met eh, Love Me. Voor mijn lieve vriendin Yvonne, die fan is van Elvis. Nou ja, wie is daar eigenlijk geen fan van Elvis, hè? Iedereen vindt die wel eh, fantastisch en je kan hem altijd draaien. Want ja, nummers van Elvis worden altijd gevraagd. En vervelen eigenlijk nooit. Hij is niet voor niks de king of rock and roll. Maar hij heeft ook prachtige ballads opgenomen. Daar was dit er één van. Nou, u hoort het al, hè? we zitten op het strand. En niet zomaar op het strand. We zitten bij de dock of the bay. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in Then I watch them roll away again.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 Ooh, I'm sitting on a dock. Eh, het zonnetje schijnt hier in Zandvoort, dus ik blijf lekker met mijn benen eventjes in de branding zitten luisteren. Ik heb het hier best naar mijn zin eigenlijk, on the dock of the bay. We gaan genieten van een live opname van Olivia Newton-John. En eh, die stuurt de klonen, de clowns moet ik zeggen, naar binnen. De clowns, Send in the Clowns, prachtig nummer live performance. Prachtige stem, Olivia Newton-John en uh, Send in the Clowns. Nou, we kunnen af en toe wel wat klontjes gebruiken, luisteraars. Want af en toe is het een trieste wereld, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. We gaan vanavond alleen maar genieten van mooie muziek. Had to fall in love. Ik moest gewoon wel verliefd worden. Zongen door natuurlijk de Moody Blues. Justin Hayward. Yeah. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Dit is Tussen App en Vloed met Charles Duif. stem eh, ongetwijfeld herkend was David Gates. Hij was de zanger van Brad. Die groep die ook eh, verantwoordelijk was voor die grote hit If. Eh, maar dit was een solo album van hem. En het heet, dat album dat heette, dan moet ik eventjes diep nadenken. Ehm, First. En het nummer heette in ieder geval N. Exclusively for me mooie warme stemgeluid van niemand minder dan Callum Blundstone. This is a song written exclusively for me. Something to warm me on a lonely winter's night. think someone's thinking of me. I look into my song and see who I can see. When my pages curl and hurl me now from key to key, reeling through the gloom of a lonely empty room. The lines start to unlock summer's day. The lights turned off, but there's no put such thoughts aside and listen to my song. Night makes things better, my song does the rest. This is a song written exclusively for me. Something to warm me on a lonely winter's night. And if I want to think someone Colin Blunstone, die ook zijn medewerking natuurlijk eh, verleende aan eh, de The Alan Parsons Project met Old and Wise. Ook zo'n prachtig nummer. We gaan genieten van Don McLean, Crying. En hier heeft Gerard Joling natuurlijk zijn carrière aan te danken. I was alright for while. I could smile for a while. But when I saw you last night, you held my hand so tight. When you stopped to say hello, and though you wished me well, you couldn't tell that I'd been Oh, oh, said so long left me standing all alone, alone and crying crying, crying, crying. It's hard to understand that the touch of your hand can start me crying. I thought that I was over you But it's true, so true I love you Van Don McLean gaan we naar uh, Roch On the outside. Tijdens app. De mooiste muziek in overvloed. Het getij kan keren met Charles Duif. Uw rots in de branding. Zo is dat. We gaan verder met een prachtig nummer van Rita Gulich. We're all alone. Outside the zou bijna willen zeggen onverwoestbaar repertoire dit. Rita Coolidge met We're All Alone. Ik draaide net een prachtig nummer van eh, niemand minder dan Don McLean. En dat heeft u natuurlijk herkend als Crying. Maar hij heeft nog een hele mooie. En die ga ik gewoon ook even voor u draaien. Dat nummer eh, is niet zo heel bekend van hem. Bij mij wel. En straks bij u ook. Het heet Eventually. Prachtig nummer. Luister en geniet mee. Eventually You will return and bring your love to me Deep in my heart I know it's meant to be Eventually Someday, somewhere You'll be pretending that you just don't care You'll look into your heart and find me there Eventually And given time The gentle rain can smooth the jagged stone Things work out when they are left alone. And maybe that's the key. And I believe that true love never really leaves. It's there. by the memories and they'll turn back into reality even Nou, luisteraars, heb ik, teveel heb ik te gezegd? Ik dacht het niet, hè? Don McLean, prachtig nummer, Eventually. Uiteindelijk, dat betekent het eigenlijk kort gezegd. We gaan eh, genieten van een nummer wat ook bekend is geworden door eh, Lionel Richie... met de Commodores. En dat heet Easy. En dit, wordt het, eh, dit keer wordt het vertolkt niet door ehm, meneer Lionel Richie... maar Faith No More... Turn the lights off, baby. oudje van Boyzone. De boys are back in town, aankomende vrijdag natuurlijk. Dat is ochtends. Maar dit, is een heel andere, dit zijn heel andere boys. En die verkeer verkeren in een zone met alleen maar heerlijke, mooie muziek.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 forever. I know no matter what, if only tears were. they do. No matter what they teach you, what you believe is true. And even uit voor Niels en reclameluisteraars. Kom zo nog een volle uur bij u terug. En dit is een klein stukje van de Family of the Year, Hero.